Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het beveiligde e-mailsysteem PGP is een lek ontdekt. Europese onderzoekers raden gebruik ervan daarom af. PGP wordt onder meer gebruikt door mensenrechtenactivisten, journalisten en beveiligingsonderzoekers om vertrouwelijke mails te sturen. Details over het lek zijn er nog niet, maar ook oude e-mails zouden niet veilig zijn. Minister Blok roept de EU op niet overhaast te reageren... nu Washington het atoomverdrag met Iran heeft opgezegd. De Europese minister van Buitenlandse Zaken komen vandaag bij elkaar in Brussel. Blok heeft contact gehad met EU-buitenlandschef Mogherini. Volgens de minister moet de EU Iran binnenboord zien te houden... en bekijken welke mogelijkheden er zijn om met Teheran verder te gaan. Bij een nieuwe zelfmoordaanslag in de Indonesische stad Surabaya door leden van één familie zijn vier aanslagplegers omgekomen. Een kind van acht uit het gezin overleefde de aanslag. De familie kwam op twee motoren aan bij een politiebureau en daar bliezen ze zichzelf op. Tien mensen raakten gewond. Gisteren vielen dertien doden toen mensen zich opbliezen in drie kerken in Surabaya. Ook die aanslagen werden gepleegd door leden van één familie. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Boer zoekt vrouw heeft bijna 3 miljoen kijkers getrokken. Dat is vergelijkbaar met eerdere edities van het succesvolle NPO-programma. In de uitzending van gisteravond bezocht presentatrice Yvonne Jaspers de tien deelnemers van het tiende seizoen. Drie boerinnen en zeven boeren. Kijkers die belangstelling hebben in een date met een van de boeren kunnen de komende weken een brief sturen. In het najaar is dan te zien hoe het de boeren en hun dates is vergaan. Het weer op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog en het wordt een graad of 25. Ook morgen droog, zon en wat stapelwolken. En dan wordt het een graad of 23. Vanaf woensdag kouder door wind uit het noorden.